Dikter Hark met het NOS-journaal. De Servische oud geleid voor een onderzoeksrechter. de eerste voor gisteren werd voortijdig beëindigd omdat hij volgens de advocaten ziek was. Servië wil de uitleveringsprocedure uiterlijk binnen zeven dagen afronden en Mladic dan overdragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Er wordt verdacht van oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de menselijkheid en volkenmoord. Servië deelt geen beloning uit voor de arrestatie van Mladic. Er was 10 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding van de oud-generaal zou leiden, maar een gouden tip is nooit binnengekomen. De 24 uur stakingen in het openbaar vervoer in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gaan door. De vervoerders zullen de stakingen niet aanvechten bij de rechter. Vakbonden leggen het openbaar vervoer stil uit protest tegen de bezuinigingen en de aanbestedingen. In Amsterdam wordt dinsdag 7 juni gestaakt, in Den Haag de dag erop en in Rotterdam op donderdag 9 juni overkoepelende organisatie van schietverenigingen stelt een speciaal telefoonnummer in voor het melden van gevaarlijke schutters. Iedereen kan het meldpunt bellen als ze vermoeden dat een wapenbezitter dreigt door te draaien. Het meldpunt is ingesteld naar de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Daarbij schoot een psychisch labiele man zes mensen dood. Hij was lid van een schietvereniging en mocht zijn wapens thuis bewaren. Uit de Soedanese provincie Abidjan zijn zeker 80.000 mensen gevlucht wegens het geweld van de laatste dagen. Begin dit jaar stemde de zuidelijke bevolking van Soedan voor onafhankelijkheid. De provincie Abidjan is een betwist gebied in het midden van het land. Omdat er veel olie in de grond zit, wil zowel het noorden als het zuiden het gebied inlijven. FIFA-chef Sepp Blatter ligt onder vuur. Op 1 juni hoopt hij herkozen te worden als hoogste man van de Wereldvoetbalbond. Maar zijn enige rivaal, Mohammed bin Hamman, beschuldigt hem van omkoping. Twee moeten voor een speciale FIFA-commissie verschijnen. Het weer nog, eerst hier en daar buien, later vanmiddag droog en zonnig. Temperatuur 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, wel iets hogere temperaturen, 16 tot 19 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad ze op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 3. Op de A4 Den Haag Amsterdam verknopen knopen Nieuwe Meer 3 kilometer. En vanaf Amsterdam naar Den Haag 3 kilometer bij Hoogmade. Op de ring A10 tussen Geusveld en knopen Koenplein 4. Op de A16 in Breda-Rotterdam de randweg Dordrecht 5 kilometer.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 by Carlos and North side. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. South side. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Worldwide. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Open up your eyes.